moet met het RWS Journaal. In Nederland worden per 150 kindhuwelijken gesloten. Ongeveer een derde daarvan is bij asielzoekers uit onder meer Syrië, Afghanistan en Irak. Blijkt uit onderzoek en opdracht van minister Ascher. Ook komen illegale huwelijken met minderjarigen vaak voor bij Somaliërs die hier al langer wonen. Volgens de onderzoekers trouwt een paar meestal in het buitenland en komt het daarna naar Nederland. Minister Ascher trekt jaarlijks 1 miljoen euro uit om kindhuwelijken tegen te gaan. Zo worden docenten getraind om een gedwongen huwelijk te herkennen. Over een week moet er een wapenstilstand ingaan in Syrië. Onder meer de VS en Rusland zijn het daarover eens geworden op een conferentie in München. De strijdende partijen moeten de gevechten afbouwen en er moet snel humanitaire hulp op gang komen. Daarna kunnen nieuwe vredesbesprekingen beginnen. De bombardementen op IS in Syrië gaan wel door. Een Syrische oppositieleider reageerde voorzichtig positief op de plannen. De NS zet op korte termijn 200 extra mensen in op treinen na 10 uur s avonds. De extra inzet wordt deels betaald uit een eenmalig bedrag van 10 miljoen euro... dat het kabinet uittrekt voor veiligheid in het openbaar vervoer. Dat bedrag is ook bedoeld voor flexibele veiligheidsteams... die s'avonds in treinen, maar ook andere openbaar vervoer kunnen worden ingezet. Na bijna vier maanden is het gelukt om een gaslek in een buitenwijk van Los Angeles te dichten. Door het lek hadden duizenden bewoners last van stank, hoofdpijn, misselijkheid en bloedneuzen. Een groot aantal inwoners ontvluchtte de wijk. Scholen werden gesloten en de gouverneur riep de noodtoestand uit. Een oude lekkende gasopslag was de oorzaak. Die werd in de jaren 60 in gebruik genomen nadat een olieveld was leeggepompt. Het lek is nu provisorisch gedicht en wordt uiteindelijk definitief met cement afgesloten. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog en klaart het ook op. Er is kans op lichte vorst en lokaal kan er een mistbank voorkomen.